met het NOS-journaal. In Nederland is de eerste besmetting met het coronavirus vastgesteld. Dat heeft minister Bruins van Medische Zorg bekendgemaakt bij de NOS. Het gaat om een man van rond de 50 die in Tilburg in een vestiging ligt van het Elisabeth II Steden ziekenhuis. De man is aanspreekbaar. De RIVM zegt dat hij kort geleden in Lombardije is geweest. Een van de Italiaanse regio's waar nu veel coronabesmettingen zijn. De man zit in isolatie. De GGD onderzoekt met wie hij in contact is geweest ook wordt onderzocht of hij carnaval heeft gevierd. In Noord-Ierland is nu ook het coronavirus opgedoken. Volgens de BBC gaat het om een patiënt die van Noord-Italië via Dublin naar Belfast is gereisd. In Italië zijn er nog drie mensen overleden aan het virus. Daarmee is het dodental daar opgelopen tot 17. 650 mensen zijn besmet. De meeste wonen in de noordelijke regio's Lombardije en Veneto. In Rome heeft de paus vandaag verstek laten gaan bij een mis... Gistermiddag viel het bezoekers van een viering op dat hij geregeld moest hoesten. Het Vaticaan wil er niet meer over kwijt dan dat de paus lichtelijk onwel is. In de Syrische provincie Idlib zijn bij een bombardement van de Syrische luchtmacht 22 Turkse militairen omgekomen. Dat heeft een Turkse gouverneur gezegd. Andere bronnen spreken van een Russisch bombardement en van tientallen doden en gewonden. Die zouden naar een Turks ziekenhuis langs de grens zijn gebracht. De situatie in Idlib was al gespannen. Turkije verzet zich tegen het Syrische offensief tegen de rebellen in Idlib. Daar zijn bijna 1 miljoen mensen op de vlucht geslagen voor het geweld. De Turkse president Erdogan vreest voor een vluchtelingenstroom. Het weer, opklaringen en de temperatuur daalt in het binnenland tot rond het vriespunt. Er is kans op gladheid. Morgen eerst droog en ook wat zon. Later bewolking en regen of natte sneeuw. Het wordt een graad of 7. In het weekend wisselvallig en zacht met 9 tot 12 graden.